als eerste Lou curtain en Just Can't Get Enough. Goedenavond, dit is Zar tot 9 uur. Beetje freaken met elkaar www.dansradio.nl. Reageren kan, mag altijd. Verzoekjes plaatsen. Gekkigheid, het maakt mij uh, eigenlijk niks uit. Nee. Kan niet zo gek genoeg zijn, dus uh, kom erop met de geit. tijdens de item. Al eh, recht over waar hij eind staat nog steeds de Reggae Classic. En voor de rest veel funk, soul en ook wat, uh, ja, toch ook wel wat electro uh, plaatjes. En ook speciaal straks een plaatje voor Café de Bierhut in Noord, hè. Bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Dus moeten we daar een keer live vandaan gaan draaien. Misschien wel leuk. Café de Bierhut in Kadoelen, Amsterdam-Noord, eh, gezelligste café. Af en toe een beetje darten daar, ja. Ze hebben ook sterke drank, dus ja. Voor een speciaal deze Tim Owens in Smile, want dat doe je daar. in de bierhut. weg in Amsterdam-Noord. Tim Alwas en Smile, dat wordt daar eh, veelvuldig eh, gedaan. Hoe meer drank erin zit, eh, hoe, hoe meer ze gaan lachen daar. Reageren kan, mag altijd. www.danceradio.in live vanuit Hartje Amsterdam. Classic Sunday. Oh, hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance Radio. Nu Michael Loss met een Ain't Nothing Like It. Vanavond nog na 9 uur natuurlijk de Downtown Dance Show tot 12 uur. Weer een bomvol geprogrammeerd programma hier bij Dance Radio vandaag. Bon vanmorgen al eh, vanaf 10 uur. En je ziet het nog steeds eh, vol gas. disco's sound uit het grijze verleden. forum www.dansradio.nl. Peter het Velsen, ja. Hij gaat hier de woensdagavond eh, vullen, heb ik eh, vernomen uit eh, de, onze app. Vind ik leuk, Peet. Welkom bij de crew, hè, ja. Martin Kawa en ook Breuking met een leuk verzoekje. Start dancing. I like to dance. I want to dance. I'm here dance. Dance Radio. Dance Radio. Martin, deze is speciaal voor jou dan. Mercy, Mercy, and what are you gonna do about it? Ook nou, vanuit Amstelveen wordt er meegeluisterd door Erik. Goedenavond uh, Erik, fijne eh, ex-collega, ja. Nog uit de foute tijd Erik hier. <laughs> zijn nu zo braaf, ja. geshared via de app. Peter Krijn. sorry Sarah, maar volgens mij wordt het dinsdag hoor. Ik weet het niet, man. Maar ik krijg zoveel appjes. Ik word er helemaal gek van. Sla je niet alles op, ja. En ook een dagje ouder. Uiteraard. Maar wel gezellig. Peter Frost hier eh, bij Dance Radio. Het is lang geleden, ja. Vroeger kwam hij nog los op de brommer. In Café Raak, weet je nog, het Slagen. Eh, mooie tijden vroeger, ja. Deze was speciaal voor uh, ja, mijn buurtgenoot, Martin Kama. Ram Mercy, Mercy, and what I gonna do about it? Oh, why Every kingdom had its king. We have Czar with his Royal Classic Grooves. to the new style track, so we're going back, way back, to so your head, boy and gal, take it on, Michelle. grote vriend Breuk en ik moet er niet doorheen praten, want het begint gelijk. Het is een plaatje uit uh, 84. Say what? Say who? Alexander City Group. Say what? Say who? Alexander City Group. Say what? Say who? Alexander City Group. Say till it's hot. Jumping up, jumping down, all over the clock. Never stop going round forevermore. So make some room for the city crew. Cause like it or not, we're gonna boogie you. Said make some room for the city crew. Cause like it or not, we're gonna boogie you. There's a few more things that I like to mention. So for heaven's sake, please some attention. Showbiz guys, believe me, it's hell. It's got to on the left, race and I can tell. Everything you do is based on rules, I'm saying it's happening, but I really don't know. Anyway, whatever. happened? Have it open mind and always listen to the wisdom and skill the people like me. When you wanted to do a ask me not Now the the time, jump over the fence. give us a sample of new great dance. Stond ook op de LP Electric Boogie uit 84. Eh, Alex en City Crew maakten deze plaats. Say eh, what, say who. Dankjewel Breuk voor deze suggestie trouwens. Ik weer wat eh, memories naar boven. Onder andere, eh, inderdaad, eh, ik woonde destijds in Horen, waar heb ik niet gewoond. Daar gingen ze altijd de straat ook op en eh, stonden ze in de, in de winkelstraten met grote kettoblasters. De hoofd te tollen, rare bewegingen te maken en dat soort dingen. Of ze epilepsie hebben gekregen en dat soort dingen. Maar er dan ging deze technische zar met de pet rond. Iedereen een paar euro of destijds gulden in de zak te kloppen. Als je niet betaalt, dan krijg je bij wijze van spreken, weet je wel. Niet alleen maar kijken, klappen, maar ook eh, betalen natuurlijk. Hè? Ja, wel, eh, zo ging het en eh, niet anders. This really is the best. Classic. Her favorite song came on the radio and she really wanted to dance. Classic. It's the classics. Classic Sunday. When, when you want the job done right, you go to the best. You go to Dance Radio. Volgende plaat is speciaal voor Johnny uit Noordwijk, want hij, hij kwam met de suggestie op het forum ook Sar, draai even plush and free and easy. Nou, dat zijn wel de plaatjes waar ik eh, regelmatig uh, goede gevoelens bij heb. Dus uh, John bij deze. Dat is mijn grootste koffievriend natuurlijk. Met 82. En straks... Naar deze plaat draaien we even een eh, speciale uitvoering van een eh, bekend plaatje. wel eens het forum in de gaten houdt hier uh, bij Dance Vooral op de maandagochtend. Ik heb er wel om lachen altijd, ik persoonlijk, maar... Er zijn wel mensen die zich aangesproken voelen en eh, niet zo leuk vinden, maar Deze beste man oppert mij wel eens zar. Gooi je reggae classic eruit. Maak er een dubversie uh, classic van of zo. Nou, dat gaan we niet doen natuurlijk. Nog wel schipper af en toe eens, eh, om niet de twee, drie weken eens een keer een plaatje naar voren te halen. Kwart bijvoorbeeld. In een iets andere uitvoering of misschien wel een dub-uitvoering... of misschien wel een instrumentale kant of wat dan ook. Daar ben ik wel bereid toe. week geleden had ik er eentje eh, gedraaid van Aura Like I Like It. We gaan nu even een ander eh, bekend plaatje draaien. In een ander, ja, in een goed eh, leuk jasje. En luister maar goed. The Bad Boys from the Dam. Dance Radio. fleurige makers dat je wil, al willen we dat heel graag voor je doen. Zo werkt er nou eenmaal. Pijnverzachting uh, eh, middel is natuurlijk wel dance radio op de achtergrond eh, mee te laten dansen hier. Elke zondagavond tussen 7 en 9 ZAR Royal Classic Grooves vanuit Amsterdam. Somebody Else's Guy, de Bang Disco Re-Edit version van eh, Jocelyn Brown en Wat vol. gaan nog twee plaatjes doen voor de tijd zijn van 8 uur. Ja, zo. Echt waar, ja. Zo snel gaat het. If you know the truth, you'll, you'll recognize the lies. Yeah. We are DR Dance Radio. straks nog voor eh, Markie Jonker. Zijm. Electro Music. Doen we in de tweede uur even. Now all we want you to do is get up and dance and listen to us while we entertain you. see what we have in store. And when you hear us rap, you will applaud. So come in the tent and be our guest. And jam it right to the party. And so spread the word to all your friends. Cause the party, y'all, is about to begin. And on the mic, your host tonight, just for MC4 right. So take it light while we recite. And let the ball just do us right. So we set the jam at our command. And when the time comes, just clap your hands. Or oh, did you wanna get up and start the jam? and that's when the fall puts you in a trance. We can activate to keep a party safe, and whatever we do is what we create. We're not betting on a grand, just letting you know that just the fall is here to rock the show. So move to the sound that the fall lays down. So come on, yo, stop messing around, because now's the time to sing out loud. Cause just the fall is in town. Cause we can specialize to satisfy. We're just the fall, and we qualify. We're talented, designed to don't quit. We have the motivation to rock the music. day to get my name known as Little J. Have the most talent to be excellent. I can rock any party, most definite. Well, I'm on the scene for all you to see, and I aim to please everybody. Known to the people as Mary J.C. Rapping on to give you satisfaction. If you want a little more, get a piece of your action. Go jump into the picture, that's all I'm asking. Cause all I need is your reaction. You see, fame is a game, and seeks my name. Master, take the stage, you can't help but gain. When I'm on the mic, got shock in the maze, and leave you all written into a day. Cause what I possess is style and finesse that separates me from all the rest. I'm not claiming to be or one of the best, but whenever I show, I do impress. Cause when the cut is made, it's never delayed. He cuts so fast, it begins to fade. And who knows the tricks of the trade? Hey y'all, that's me, DJ Blade. to recommend Tricky T can rock this party till the end. I don't force. I'm gonna make my voice travel right into the crowd and let your party people know that I'm proud to be not an old man, but in good health. And this is the way I introduce myself. Well, hello, how you doing and how you been? You see, five plus five equals I'm a ten. It's not a tale all favor that I'm service on the table. Easy rocks like the mic when the will and the age will pass test for the death made the ups defect. That table was the best from the rest, and I must confess to all the rest. That finesse is the thing that I do possess, and I can rock the north, south, the east, the west. Nothing fun can beat take care of the rest. You see, i recognize the others as an undercover lover. But when I'm on the mic, there can never be enough. But i the situation can't be duplicated. Cause others out there, they try to imitate it. But I give it to them all that they all upgraded. But every last I see, I created. Cause I'm CC and I finally made it. And all my rhymes, that's 10 rated hold back when we are saying a rap because all the people we do attract. Now if you wanna party and you wanna clap, all you have to do is just react.